Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Japan moeten bijna 2 miljoen mensen hun huis uit vanwege een tsunami. Die ontstond vannacht na een zware aardbeving in de Stille Oceaan voor de kust van Rusland. Volgens deze aardbevingsdeskundige had de beving een kracht van 8,8. Hij staat eh, op plaats 6 in de top 10 van de zwaarste aardbevingen ooit. Ehm, en eerder in eh, deze regio, in 1952, was er ook een aardbeving met een magnitude van 9,0. Dus deze regio staat wel bekend om zware aardbevingen. Er zijn nog geen berichten over dodelijke slachtoffers. Wel worden ook op eilanden in de oceaan, zoals Hawaii en Guam, mensen opgeroepen te evacueren. Het is nog niet duidelijk wanneer de Tweede Kamer in debat gaat over Gaza. Waarschijnlijk horen we daar later vandaag meer over. Gisteren werd bekend dat het kabinet maatregelen gaat nemen tegen Israël. En dat is volgens politiek verslaggever Wilco Boom best wel historisch. Want Nederland was tientallen jaren lang een hele trouwe bondgenoot van het land. Eh, ja, en die nieuwe ontwikkeling die gaat voor sommige partijen veel te ver. Hè. Met name de SGP en de PVV die blijven onvoorwaardelijk achter Israël staan. Maar volgens andere partijen is het kabinet nog steeds de afgelopen afwachtend en moet veel meer gebeuren. Vanwege het debat wordt de vakantie van de Tweede Kamer afgebroken. En Jan Dino is voor duizenden euro's opgelicht door zijn eigen chauffeur. Die heeft anderhalf jaar lang misbruik gemaakt van de tankpas van Jan Dino Asporaat. De oud-chauffeur gebruikt het ding ook voor zijn privéritten en handeltje in brandstof. Een boekhouder trok aan de bel toen duidelijk werd dat Jan Dino een vermogen aan tankkosten had. Nou, Jan Dino bekeek daarna camerabeelden van tankstations en zag zijn chauffeur zijn eigen tank en die van vrienden volgooien. Zelf zei hij daarna dat hij dat deed omdat hij zijn overuren niet kreeg uitbetaald. De oudchauffeur moet nu een taakstraf doen van 80 uur... en hij moet Jan Dino 9000 euro aan schadevergoeding betalen. Heb ik het weer nog voor je. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er is een heel klein beetje kans op een bui.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 Ga een beetje met je tijd mee. Nee, ik ga vandaag niet met mijn tijd mee. We blijven bij de oude gouden, gouden oude hangen vandaag luisteraars. Uh, maar eerst even mijn opening openingstune. Tune heet dat dan. Uh, dat is natuurlijk uh, Herb Albert en zijn Tijuana Brass. Die mooie trompetjes. En de zwingende Tijuana Taxi. Komt hier hoor. Je hoort de klaksen al. Ik heb er weer zo'n zin in, mensen. Eerst nog even radio maken, hè. Het vrolijkste ontbijt van Zandvoort en omstreken. Met gouden oude croissantjes. Cabaret. Retteketet. Kortom, alles wat gezellig is. ben er een tijdje uit geweest, maakt niet uit. Uit goed voor u. Helaas eh, te maken gehad, luisteraars, met mijn eh, eh, medische, oftewel gezondheidsomstandigheden. Ik had een beetje bloedarmoede. Nou, er is nog genoeg armoede in Nederland, maar ook bloedarmoede kennelijk. Daar had ik een beetje last van. Ik ga niet verder in eh, detail, want... Ik heb recht op mijn privacy. Ik heb alweer veel te veel losgelaten. gaat zeuren over uh, duif, eh, vertel meer, ik vertel niet meer. En anders haal ik de politie erbij. De jazzpolitie in dit geval. En die eh, maken mij helemaal blij met liefdesliedjes vanmorgen, luisteraars. Houdt u van liefdesliedjes? Nou, dan moet je je radio aan laten staan. Als je in de auto zit, rij voorzichtig hè, als je naar je werk of op weg bent.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 Drie zomers lang dat jij het al hebt. Ongelooflijk uit. Vakantieliefde van drie jaar. Mijn oude vriendin Ronnie van het Bos. Omdat ik wist, dit duurt geen leven lang. Had ik mezelf bij het afscheid in bedwang. Ik zei bedankt, geen andere man. Niks te voor mij. Geeft ooit wat jij me geven kan. Dat Ga nou maar weg. Wat nou? kijk niet om. Ik kijk wel om. Zo moest het gaan. Ach ja. Vraag niet waarom. Ik vraag jou niet. Duurt dit te lang, dan wordt het sleur.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 Vind je het jammer? vind hartstikke jammer. Maar ja, we hebben allemaal onze problemen met de liefde. Althans, eh, als ik de fortunes mag geloven. jongens hebben het er al jaren over. You've got your troubles and I got mine.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 Iedereen heeft problemen. Maar sommigen hebben ook een klein meisje, een little lady. Het geldt in het bijzonder voor de tremolo's. But every time I see her, I Yeah. wake up in the morning without a single warning. Before I finish yawning, she is there. I think about my baby, a perfect little lady. I think about her shiny golden hair. Oh, oh my little lady. You can make the sun and moon. la la My Little Lady. Ja, nou, we hebben ook nog eh, Kokomo. En dat wordt bezongen door de, niemand minder dan... de Beach Boys. Jamaica, ooh, I wanna take you. nada. By helaas ontvallen. We gaan nog even op visite bij Joe Cocker en dan gaan we lachen met Harry Jekkers. Hoe vindt u daarvan, luisteraars? Is een hete tijd. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. Nee, eh, Joe Cocker die komt straks. Dit is eerst nog een andere. Living on my own. Maar zet u schrap voor cabaret. Met Mr. Harry Jekkers. Nou, dit nummer. Ja, ja. Ik zal mijn eitje maar voorspellen als je aan het ontbijten bent. Neem een hap van je croissantje, want direct verslik je erin van het lachen natuurlijk. Right wie dit is. Right het nooit. Het is echt Freddie Mercury. Freddie Mercury. We gaan lachen met cabaret. Harry Jekkers. De man met het lamme handje. Dat was in 1961. Wij waren aan het spelen, mijn broer en ik. En mijn moeder zegt, Paul en Harry, kom eens even hier. Er komt zo een meneer bij ons eten. Oh, zeiden wij, mogen we weer gaan spelen? Nee, je mag nog niet gaan spelen. Kom eens eventjes hier. En die meneer is de baas van jullie vader. Oh, zeiden wij. Nou, dan gaan we... Nee, wacht nou eens eventjes. En die meneer, daar is iets mis mee. wat dan? zeiden wij. Mijn moeder zei, ja, moet ik een beetje uitleggen. Die meneer heeft een beetje een raar handje. Dat zit niet vast aan zijn pols, maar aan zijn elleboog. We waren sprakeloos, jongen. Mijn broer zegt, waar is dat stuk ertussen dan gebleven? Hoe ken dat dan? moeder zegt, dat is een nood geweest. Daar is die meneer mee geboren. En luister nou eens goed naar mij, Paultje en Harritje. Als die meneer straks komt en aanbelt en binnenkomt... gaan wij niet met z'n tweeën lopen schreeuwen van... Mag dat handje zien? We willen het handje zien. We doen gewoon normaal. Is dat afgesproken? Alsof er niks aan de hand is. Gewoon normaal. Is dat echt afgesproken? Echt waar, man. Absoluut echt waar. Is dat echt afgesproken? Echt op mijn die middag hebben mijn broer en ik de hele middag het spel gespeeld. De man met het lamme handje. We hadden bij elkaar onze linkerhand vastgebonden aan ons rechterhand en we probeerden alles uit. Tafeltennissen ging moeizaam. En eindelijk won ik van mijn broer, want die was links. <laughs> Pissen onmogelijk, je kon er niet bij, De tijd kroop die middag voorbij, hoor. En eindelijk om zes uur werd er geweld. Een beetje aarzelend. Waarschijnlijk vanwege dat lamme handje. Mijn moeder stond op om de deur te gaan opendoen, maar ze had geen schijn van kans. Glijdend op de gangmatjes, haalden we daar links en rechts in. We vochten erom wie de deur mocht opendoen. Ik was het eerste, ik ram die deur open en daar stond hij, de man met het lamme handje. Maar je kon nog niks zien. We een lange, dure regenjas aan. En mijn moeder zei tegen Paul en mij, ja, donder op allebei. Zal ik uw jas aannemen, meneer? waren benieuwd. Eerst ging de goede arm uit de mouw. En daar was hij, het lamme handje. En moeder had niet gelogen, zeg. Vanuit een half colbertmouwtje bungelde een klein onvergroeid handje op borsthoogte voor de meneer. Terwijl mijn moeder voorzichtig de peperdure regenjas op een knaapje nog wel op de kapstok ophing... aaide de man met het lamme handje met zijn goede hand over mijn hoofd. Het lamme handje bungelde voor mijn neus op en neer, Mijn moeder kwam terug en zei, Harry Donderstraal, nou eens even op, joh. Zal ik u voorgaan, meneer? In ganzenpas gingen we naar de voorkamer toe. Binnengekomen zei mijn moeder, wilt u soms wat drinken? Een pilsje graag, zei de man met het lam handje. We waren benieuwd, zeg. Hoe zou dit flesje open krijgen? Shit, moeder had het flesje al in de keuken opengemaakt, zeg. Even later moesten we gaan eten aan tafel, zei mijn moeder. Het was eind november, we aten penenuien. En, en toen gebeurde het wonder. De man met het lamme handje gaf met zijn goede hand de vork aan het lamme handje... en begon vervolgens schuin hangend in zijn carbonade te snijden. Als hij er een stukje van af had, kwam hij met een rukje overeind... en met een kleine draai van het lamme handje... verdween de carbonade in zijn mond. Mijn broer en ik krijgen geen hap door ons keels. We verloren het handige lamme handje geen moment uit het oog, jongen. En keek de man met het lamme handje toevallig een keer onze kant op... dan wisten we niet hoe snel we een of andere andere kant op moesten kijken. Maar zodra hij weer met mijn moeder of mijn vader ging praten... staarden wij naar het lamme handje dat moeiteloos peen en uien naar binnen molen wiekte. En op een gegeven moment keek de man met het lamme handje ons opeens onnatuurlijk strak aan. Hij legde zijn bestek neer en zei, wat zitten jullie toch naar mij te kijken? Heb ik soms wat van jullie aan? Huh? Nou, heb ik soms wat van jullie aan? Dat kunnen wij niet betalen, probeerde ik een God. Nee, dat bedoel ik niet, zei hij. Is er soms iets mis met mij? gelukkig werden we gered door ons moeder. Joh. Altijd heeft ze ons gered. Ons hele leven. Ze zei, meneer, het spijt me zo verschrikkelijk. Ik schaam me dood. Ik heb namelijk tegen die twee jongens gezegd dat ze... En hij zei, nee, nee, nee, nee, nee, mevrouw Jekkers. Ik wil het van die twee knaapjes horen. Is er soms iets mis met mij? zei hij dreigend. Nou, is er soms iets mis met mij? En ik zei... Nee. Is er niks mis met mij? vroeg hij aan mijn broer. Nee meneer, zei mijn broer. Is er absoluut niks mis met mij, zei je opnieuw. Absoluut echt niks, zeiden wij in koor. Mooi, zei de man met het lamme handje. Dan schijn ik eindelijk van dat klote lamme handje af te zijn, zeg. Ja, ja. U gelooft het misschien niet, maar letterlijk gebeurt van A tot Z dit verhaal. Ik heb namelijk een hele leuke jeugd hier in Den Haag gehad.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 And baby, don't you know it's a pity the day at night, it's a different world. Go on, find your girl. Come on, come on, dance all night. Despite the heat, it will be alright. You're u luistert naar het eerste uur van Duifzaag de Week Door. En wie waren dit? Dit was natuurlijk Joe Cocker, maar u kent het van de Small Faces... want die hadden daar ooit eh, ook een hele grote hit mee. Jawel, luisteraars. Eh, tijd voor de volgende. Die kwam het vorige uur ook al voorbij. Bij Radio Zandvoort, maar ik vind hem zo mooi. Dus ik draai hem nog een keer voor u. So you flying by. Bird of Paradise. Snowy White. try to keep your life Vogeltje uit het paradijs was nog aardig gitaar kan spelen ook nog. kennen niet veel vogeltjes, hè, dat ze gitaar spelen. Er kennen niet veel vogeltjes. Maar deze vogel uit eh, de band van Snowy White wel. Misschien is het Snowy White zelf wel, weet ik eigenlijk niet. Eh. Hij zong het in ieder geval. het over zingen gaat, eh, wie doet dat niet tegenwoordig? Iedereen doet het, luisteraars. Iedereen zingt, iedereen doet het. U ook toch thuis? Robert Long met Iedereen doet het. En uh, ja, ook Cliff Richard doet het nog steeds. Ook al is hij al in de tachtig. If some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there, don't talk to him. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do, don't talk to him. Vanity tells you I've been seen walking around with Sue and Jean. He's lying again, lying again. Do anything that you want to, but darling, this I beg of you, don't talk to him. If you hear the words he has to say, he'll break your heart. Let your love for me prove strong while we are far. So just remember what I say and trust in me while I'm away, for I'll be true. And just remember my true love is brighter than the moon above for only you. And if this guy should try to say my love for you is only play, merely a whim. Just close your eyes and count to ten. Think of me again, but don't you talk to him. told you I've been seen walking around with Sue and Jean. He's lying again. Lying again. Do anything that you want to, but darling, this I beg of you, don't talk to him. If you hear the words he has to say, he'll break your heart. Let your love for me prove strong So just remember what I say. Trust in me while I'm away, for I'll be true. And just remember my true love is brighter than the moon above for only you. And if this guy should try to say my love for you is only play, merely a whim. Close your eyes, count to ten, think of me again, but don't you talk to him. Ja, uit de periode toen muziek louter nog uit vitamine bestond.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 Ja, u hoort het, een eh, instrumentaaltje. Eh, dat betekent dat we naar de klok van 10 uur gaan... en er even uit moeten voor Niels reclame. Maar Duifie zaagt nog steeds de week door, hoor. Hij is nog half doorgezaagd. In twee uur ga ik hem helemaal doorzagen. En dan de derde uur, dan is hij doorgezaagd. Klinkt afgezaagd, maar goed, dat is nou eenmaal zo met mijn programma. Dan wordt er alleen maar in zaagd, hè? Wordt er alleen maar in zaagd. Dit is Heather van de Carpenters. Dus daar kunt u even mee bijkomen, luisteraars. Tot na het nieuws. was dit ook het nummer waar we afscheid hebben genomen van Veronica. Toen Veronica uh, ophield te bestaan, eh, eh, werd, werden we vaarwel gezegd met dit nummer.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 Goedemorgen.